Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal ZZP'ers blijft dalen. In januari lieten ruim 4000 zelfstandigen zich bij de Kamer van Koophandel uitschrijven. De daling hangt samen met de aanpak van schijnzelfstandigheid. ZZP'ers die eigenlijk hetzelfde doen als iemand in loondienst. Na een jarenlange toename van het aantal ZZP'ers was daarom eind vorig jaar al een afname te zien die nu dus doorzet. Van de ruim 4000 zelfstandigen die zich in januari uitschreven werkte de helft in de zorg. Een deel van hen is nu in loondienst, maar hoeveel is niet bekend. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken betreurt het besluit van de Amerikaanse president Trump... om sancties in te stellen tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Trump wil het hof straffen voor de arrestatiebevelen die zijn uitgevaardigd... tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-defensieminister Galant. De Amerikaanse sancties bestaan uit financiële straffen en visabeperkingen. Het voorstel strandde vorige week nog in de Senaat... maar nu heeft Trump het per decreet geregeld. Minister Veldkamp schrijft op X dat het werk van het Hof essentieel is... in de strijd tegen straffeloosheid. Vakbond CNV ziet weinig in het voorstel van minister Van Heijem... om niet langer toe te staan dat werkgevers de huisvestingskosten van arbeidsmigranten inhouden op hun loon. Nu mag een werkgever 25% van het minimumloon inhouden. Van Heijem wil dat stapsgewijs afbouwen... omdat de huisvesting soms als verdienmodel wordt gebruikt. Maar het CNV noemt de beperking een schijnmaatregel. De vakbond wijst erop dat de huisvestingskosten nu op het loonstrookje staan en dus zichtbaar zijn. En is bang dat de betaling straks gebeurt met tikkies, machtigingen en contant geld. Het weer. Het is droog, minima tussen 0 en 3 graden. Daarna een overwegend droge, maar grijze dag. In het zuiden kan een spatje regen vallen. Het wordt 4 of 5 graden, maar door de stevige wind voelt het kouder aan.